Ze kunnen alleen tot en met woensdag maximaal 750 euro pinnen bij andere banken. Spaartegoeden tot 100.000 euro zijn gegarandeerd. Maar er zijn duizenden klanten die meer dan 100.000 euro bij DSB op de rekening hebben staan. Vanochtend dwong de Nederlandse bank bij de rechter een noodmaatregel af... waardoor DSB nu onder toezicht staat. De Nobelprijs voor de economie gaat naar twee Amerikanen, Eleanor Ostrom en Oliver Williamson. Ze onderzochten hoe economische transacties buiten de markt om tot stand kunnen komen. De onderscheiding bestaat uit bijna een miljoen euro en wordt begin december uitgereikt in Zweden. In Afghanistan is een lid van de VN-commissie opgestapt die klachten onderzoekt over fraude bij de presidentsverkiezingen. Volgens de Afghaan maken de drie westerse leden van de commissie de dienst uit. Hij en een andere Afghaan zouden niets te vertellen hebben. De onderzoekscommissie heeft 10% van de uitgebrachte stemmen opnieuw geteld. In de voorlopige uitslagen kreeg president Karzai 55% van de stemmen. Daarmee zou hij direct zeker zijn van een tweede termijn als president. Het eindrapport van de onderzoekscommissie wordt deze week verwacht. In Nederlandse kloosters is tot in de jaren 60 aan zogeheten religieuze versterving en, en gezeling gedaan. Duizenden nonnen, monniken en andere religieuzen kastijden zichzelf, en streng en moesten bij misstappen straffen ondergaan. Schrijft de theoloog en godsdienstpsycholoog Bosgraaf na een onderzoek onder 18 bejaarde kloosterlingen. Veel novicen wisten van tevoren niet wat hen te wachten stond. Een deel probeerde zich eraan te onttrekken. Vanaf de jaren 70 verdwenen de verstervingspraktijken. Noord-Korea heeft vijf korte afstandsraketten afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. bericht is niet door de autoriteiten bevestigd. De Noord-Koreanen hebben volgens Yonhap een vaarverbod tot 20 oktober ingesteld in het oostelijk kustgebied. zou erop duiden dat Noord-Korea nog meer raketproeven wil uitvoeren. Het weer wisselend bewolkt en geleidelijk droog. Komende nacht weinig wind, morgen wolkenvelden en bijna overal droog bij een graad of 12.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 to the dream to make real cream. Be a star, Hollywood with the dream team. You know I mean? One more time. feeling. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. Mm, no, you don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time.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 This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. This got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.